burgemeester Kleis van Moerdijk vannacht op een persconferentie. Volgens hem is de stof niet gevaarlijk voor de volksgezondheid, maar kan het wel leiden tot het neerdwarrelen van deeltjes, vooral in de Hoekse Waard. Vandaag begint de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties met haar werk. Doel is het vinden van de oorzaken van de financiële schandalen van de afgelopen 20 jaar. Door slecht financieel beheer en fraude verdwenen er miljoenen euro's aan belastinggeld in de zakken van bestuurders en directeuren van woningcorporaties. De komende zes weken gaat de commissie onder leiding van voormalig PVV-fractielid Van Vliet getuigen en deskundigen onder Ede horen. De commissie wil achterhalen waarom het zo uit de hand kon lopen en wie daar verantwoordelijk voor zijn. Het weer vannacht in het oosten droog, in het westen soms een bui. Overdag nog meer buien, dan wordt het 17 tot 20 graden.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 In 2008 was dat nog 67 procent. Nu is dat 65 procent. Dat staat in de Atlas voor Gemeenten die elk jaar verschijnt. Wordt gekeken naar mensen tussen de 15 en 64 jaar in 50 gemeenten. Haarlem scoort het best, daar heeft 73% van de inwoners een baan. Het slechtst gaat het in Enschede, met 56%. In delen van Nederland, met name langs de grenzen, is niet genoeg werk voor iedereen. Andere gemeenten hebben in verhouding veel inwoners met een lage opleiding. Door de crisis wordt hun werk nu gedaan door hoger opgeleiden. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de explosies en brand gisteravond bij Shell in Moerdijk. Kort voor 11 uur waren er ontploffingen op het complex van Shell in een reactor met benzeen, gevolgd door een grote brand. Twee mensen raakten daarbij licht gewond. Op het industrieterrein in Moerdijk ontstond na de explosies een enorme vuurzee met metershoge vlammen. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden. Bij die brand is ethylbenzeen vrijgekomen, zei burgemeester Kleijs van Moerdijk vannacht op een persconferentie. Volgens hem is de stof niet gevaarlijk voor de volksgezondheid, maar kan het wel leiden tot het neerdwarrelen van